Het bisdom en het kerkbestuur willen zo voorkomen dat de mis wordt gebruikt voor een protestactie. COC en de Gaykrant hebben homo's opgeroepen om morgen naar de Sint-Jan te komen. Ze willen daar protesteren tegen de weigering van de hostie aan de homoseksuele Prins Carnaval in Reuzel. Gisteren zei bisschop Hurkmans in een gesprek met de homo-organisaties... dat de communie niet is bestemd voor praktiserende homoseksuelen. Hij erkende dat dat pijn kan veroorzaken... maar benadrukte dat seksualiteit bedoeld is voor het huwelijk tussen man en vrouw. De Colombiaanse president Uribe mag zichzelf niet opnieuw verkiesbaar stellen. Hij wilde met een referendum de grondwet veranderen om een derde termijn mogelijk te maken. Maar het constitutionele hof in Colombia heeft dat afgewezen. Eerder was het parlement wel akkoord gegaan. Uribe kwam in 2002 aan de macht in Colombia. Met een harde aanpak van de linkse guerrilla-beweging de FARC werd hij erg populair bij de bevolking... In 2006 werd Uribe herkozen nadat hij de grondwet had laten veranderen om een tweede termijn mogelijk te maken. Over drie maanden zijn er opnieuw presidentsverkiezingen, maar daarvoor mag hij zich dus niet kandidaat stellen. Uribe zegt dat hij zich bij de beslissing van het Hof zal neerleggen. Op de winterspelen heeft Nicolien Sauerbrei goud gewonnen. Bij het snowboarden was ze de beste op de parallelslalom. Nooit eerder won een Nederlander een Olympische medaille op een sneeuwnummer. Andere Nederlanders hadden minder succes. Bij het schaatsen werden zowel de mannen als de vrouwen verslagen bij de achtervolging. De mannen maken nog wel kans op het brons. En bij het shorttrekken werden Niels Kerstholt op de 500 meter... en Anita van Doren op de 1000 meter uitgeschakeld.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 love